Deze bezwaarden, bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen, betalen in plaats van de zorgpremie een bedrag aan de belasting dat net zo hoog is als de verzekering zou zijn. Als de ontheffing wordt toegekend, mag de bezwaarde zich overigens nergens meer voor verzekeren, dus ook niet voor brand of andere schades. De politie heeft twaalf mannen opgepakt wegens openlijke geweldpleging rond wedstrijden van Ajax tegen Celtic en AC Milan eerder deze maand. De verdachten werden herkend op camerabeelden. Het zijn mannen tussen de 17 en 29 jaar. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. De Schotse premier Salmon heeft de plannen gepresenteerd voor onafhankelijkheid. De Schotten mogen volgend jaar september kiezen of ze zich willen losmaken van het Verenigd Koninkrijk. Selmans partij, de SNP, wil onder meer dat 90% van de olie- en gasvoorraden in Schotse handen komt. De Britse koningin moet staatshoofd blijven. Tegenstanders van een onafhankelijk Schotland vinden dat het land veel te klein is om grote problemen zelf op te lossen. Ze wijzen bijvoorbeeld op de redding door Londen van de Royal Bank of Scotland, waarmee miljarden waren gemoeid. Afgaande op de peilingen zijn de meeste Schotten tegen onafhankelijkheid. En het Vrije Syrische leger doet niet mee aan de vredesbesprekingen in Genève in januari. De opstandelingen hebben ook aangekondigd dat ze doorgaan met hun strijd. Over de top is maanden overlegd, omdat grote landen het niet eens konden worden over de deelnemers. Uiteindelijk is een datum afgesproken zonder dat duidelijk is wie er precies aanschuiven. De Syrische oppositie is zwaar verdeeld over deelname. Het weer, nog wat lichte buien, zelfs mogelijk met natte sneeuw. Maar later vanmiddag wordt het droog en dan kan er ook wat zon zijn. Het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond gaat het eerst licht vriezen en later in de nacht wordt het zachter. Dit was het NO. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen...